Journalisten, politici, bloggers en wetenschappers... krijgen volgens hen steeds vaker te maken met bedreigingen en geweld. Ze noemen bijvoorbeeld de moord op Peter R. de Vries... maar ook de boeren bij het huis van stikstofminister Christiane van der Wal. Het is natuurlijk onwenselijk. Het is ook onwenselijk dat mensen, eh, politici bijvoorbeeld... of wetenschappers of andere mensen die zich in het publieke debat mengen... en daar een bijdrage aan leveren, thuis worden opgezocht. Dus dat is een van de maatregelen die we ook eh, nadrukkelijk onderstrepen... van eh, dat online verspreiden van adresgegevens, dat moet stoppen. Het college vindt dat de overheid en social platforms zoals Twitter en Facebook... harder moeten optreden. Wie ruzie maakt met een handhaver kan binnenkort een harde klap terug verwachten. Handhavers krijgen een wapenstok. De gemeente moet wel eerst een vergunning aanvragen, zegt de minister. Handhavers vragen al jaren om meer middelen... omdat ze merken dat het geweld tegen ze toeneemt. De Duitse Voetbalbond laat transgender en non-binaire spelers in het amateurvoetbal straks zelf kiezen of ze bij het mannen- of vrouwenteam willen voetballen. Of ze geboren zijn als jong of meisje is dan niet meer belangrijk. De bond zegt dat het aantal mensen dat ermee te maken heeft stijgt en dat er daarom behoefte is aan duidelijke regels. Sinds dinsdagavond zijn ze spoorloos. De twee TBS'ers Luciano Dijkman en Sherwin Winster. Ze ontsnapten toen door een gat in het hek bij hun kliniek in Nijmegen. Mochten ze gepakt worden, krijgen ze geen extra straf voor die ontsnapping, zegt verslaggever Remco Andringa. Het uitgangspunt is dat als je wordt opgesloten, je altijd de behoefte zult hebben om vrij te zijn. En dat je om die reden ook geen extra straf verdient als je probeert te ontsnappen. Zolang je dat maar doet zonder geweld. Want een gedetineerde of een tbs'er die geweld gebruikt bij zijn ontsnapping... die kan wel extra gevangenisstraf krijgen. Maar dat is dan voor mishandeling of bedreiging en niet voor het ontsnappen zelf. Wel kunnen de twee een strenger regime verwachten als ze zijn gepakt. Minder privileges in de gevangenis, zoals strengere regels rond het verlof. En dan nog het weer. Het is nog steeds erg warm. 25 op de Wadden tot 32 in het oosten van het land. Er komt ook wat onweer onze kant op. En morgen gaat het regenen. Dan tussen de 22 en 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn gebeurde een ongeluk met twee auto's. En dat heeft eh, veel vertraging tot gevolg. Tussen Purmerend Noord en Hoorn, 12 kilometer file. De vertraging is meer dan drie kwartier.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 Maar deze Nederlandse band, roemerig de Nederlandse band Brainbox... die voerde hem ook uit. Kars Lux en Jan Akkerman onder andere. Echt wat je noemt een eh, zomersnummer. En eh, dat is er ook wel na, want de temperaturen liggen behoorlijk hoog vandaag. En dat zal morgen ietsje minder zijn. Hier is Fleetwood Mac met Isn't It Midnight? die maar nu tot aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. wel op jacht naar de schaar. Heerlijk aan de gado. op die kale kano. Het is fijne roze kano. En kaal dat hij is. Met een kano. Ja, misschien Stien er ook een. Met het, nou heb je eindelijk een mooie kano, Stien. Roeispaantjes nog binnenboord. Met een fijne kano. Ja, Jolanda Be Cool, dat was eh, eigenlijk een beetje het origineel... die je net eh, voor zes uur hebt eh, kunnen horen. En de schunnige parodie daarop was van de heer Dingetje. Beter bekend als Frank Paardenkoper. Elke dinsdagochtend te bewonderen. Te beluisteren tussen 10 en 12 in de kant nog valshow. Dat hebben die jongens wel een beetje slim gedaan. Ik dacht een parodietje er maar eens even op los te laten. Goed, we gaan gewoon verder met een dance classic. Sky! talking to your best friend. Say, you're not satisfied. Things ain't working out with your girlfriend. So you're searching for someone new, someone to hold you tight, someone to treat you right. Though your girlfriend's a friend of mine, here's my of sophistication. Seen the ads, he thinks it's nice. Better work hard, I've seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jerk. Yeah, we're bye bye. Wait, b bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one hour. you're fine. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news is that to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. like cowboy's do in TV land. Yeah! Wow! Thunderstorm, some more But some will sink and will get out the door It's no good for man to work in cages Hit the town, he drinks his wages You're fret, you're sweat But did you notice you ain't getting Your you're sweat But did you notice not getting anywhere Don't you ever stop long enough to start Take your car out of that gear Don't you ever stop long enough to start Get your car out of that gear Call the marks, a fire at English Came to the jacket at the 7-Eleven was good, but he had sense. Engels, Lenin, the necessary pence. What have we got? Yeah. What have we got? Yeah. What have we got? Magnificence. What have we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 15 0 You can't be true you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Who's more famous in the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up no! Bye-bye. Ja, Walter, en ik ga nu kletsen. Dus eh, je kan wel tikken wat je wil. <laughs> De Clash was dat met de Magnificent Seven. Daarvoor hoorde je Sky met de uh, Call Me. Moet ik toch nog eens een keer eens even opnieuw gaan editen. Want op een, een of andere manier eh, werkt dat dus niet. Ik heb dat op een gegeven moment denk ik van... Nou, hij komt wel eh, ergens voorbij zitten, maar... Niks is minder waar. Ik heb hem gewoon. ik heb het met nog een van die nummers die ik hier op dit eh, fijne stikje heb eh, staan. nadat het gebeurt nog wel eens eh, een keer. Um, Zandvoort draait door. Ehm, daar zitten dus soms hier en daar nog verdwaalde alternatieve FM dingen in. En een van die dingen... Ja, waarom noem ik de heer Walter Zands nu? het is een voormalig radio-collega en tegenwoordig schijnt hij wat belangrijkste te doen bij de gemeente Zandvoort. wij hebben op een gegeven moment eens een keer geprobeerd om dit toch tot een grote hit te krijgen hier. Maar het is ons helaas niet gelukt tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. De Nederlandstalige ja, culthit hier binnen ZFM Zandvoort.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 Het kabinet stelt het besluit over opening van Lelystad Airport uit tot 2024. Ook moet Schiphol fors inkrimpen. Bronnen melden dat de luchthaven vanaf eind volgend jaar niet meer dan 440.000 vluchten per jaar mag uitvoeren. 60.000 minder dan nu. De geboekte vluchten met TuiFly fly voor komende zomer worden niet geschrapt. De meeste vluchten kunnen vanaf Schiphol vertrekken... maar een deel van de passagiers zal moeten vliegen vanaf een andere luchthaven. Het weer, steeds meer buien, soms met hagel en onweer. Morgen ook regen, dan is het iets frisser met maximaal 25 graden. I know he's back in town Margarita I want you so much Can't handle myself to find me another love But I I love myself and I don't need nobody Cause when you're near, I can hear you As long as you vraag... wat heeft Mick Boskamp eh, te maken met Laura Vigi? Nou, eigenlijk eh, zit daar één persoon tussen. En dat is Cecilia, Larie. Eh, Want dat was de dame die ook deel uitmaakte van deze Cosmic Carnival. En daar had Mick Boskamp toch enige tijd verkering mee. Zo is dat mysterie ook opgelost. En het heeft ook al nog wat stof doen op laten waaien destijds in de studio van Topop. Want de dames kwamen in Eva-kostuum eh, ergens eh, nog eh, te zitten achter een aantal instrumenten. Dus dat was al ja, behoorlijk vooruitstrevend voor die tijd. Dit nummer heb ik gedeeld van de week. Het is tien jaar geleden dat de Cosmic Carnival een debuutalbum afleverde. En daar stond dit ook op. De Kingmaker. I never knew you as a heart net al een beetje te horen. Was dit al de laatste donderdag? Nee, dat is het niet. Dit is eh, de vierde donderdag. We hebben er nog eentje. En dan eh, komen die eh, Dance Classics nog allemaal weer een beetje voorbij. Een beetje voorschot genomen. Dat wel. Sky hoorde je in het eerste half uur. Dit in het tweede half uur. Barbara Roy en Gonna Put Up A Fight. En daarvoor de Cosmic Carnaval uit Rotterdam. Dat was ook een Nederlandse band. Dus het waren even drie Nederlandse producties achter elkaar. Ook wel eens leuk, denk ik. Nou, ik weet toch eh, dat hij zit te luisteren. Die beroepsfotograaf. Uh, dit komt eh, uit een... van een fototoestel is dit. Van een Nikon, geloof ik. Duran Duran en Carols on Film. van eh, de kabelaar eh, waar ik eh, bij aangesloten ben. Ineens een abonnementje extra voor een jaar lang, gratis. Filmnet. En vanavond is Desperately Seeking Susan te vinden met Madonna in de hoofdrol. Dus dat is een regelrechte concurrent voor dit programma. Maar goed, Madonna met Dress You Up. Daarvoor hoorde je Duran, Duran en Girls on Film. Um, zo dadelijk uh, Alternative Wat gaan we doen? We gaan zo dadelijk eh, eh, live muziek doen vanaf 8 uur. En dat is een band die dan langskomt. En die band die heet Liveblood. Dat is, ja, ik denk toch ook wel een beetje pittig werk. ze hebben wel een technische rider opgestuurd. Dus ik ben benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. En hoe dat gaat horen. Ehm, we hebben nog even een lekkere stevige voor 7 uur. Eh, als je er niet van houdt, eh, zet hem dan even 4 minuten uit. Maar het is wel eh, heel erg leuk. Ja, ga eigenlijk gewoon mijn geluisteraars weg. Met, met dit hele verhaal. Hier is Ramstein. Spreek je zo om 7 uur met een nieuwe aflevering van Alternative FM. fasst mich. Du, du hast, du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.